van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is in veiligheid gebracht nadat er is geschoten in zijn buurt. Volgens Amerikaanse media waren de schoten te horen in de buurt van Trumps golfclub waar hij op dat moment was. Of iemand het doelbewust op Trump gemunt had is nog niet bekend. De politie en de Secret Service komen later met meer informatie. Twee maanden geleden werd er op Trump geschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Dat leidde tot een nationale discussie over de veiligheid van presidentskandidaten. Een man uit Barendrecht is opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de Telegraaf gaat het om een grote en ernstige zaak. De 45-jarige man zou kinderen van verschillende leeftijden hebben misbruikt. Hij zou zijn slachtoffers kennen van verenigingen en via kennissen. De man kwam bij het Openbaar Ministerie in beeld nadat hij zichzelf had gemeld op een politiebureau. Dinsdag is hij aangehouden. De man zit voorlopig in voorarrest. Het noodweer in Midden- en Oost-Europa heeft aan acht mensen het leven gekost, van wie zes Roemenen. Bij de grens met Moldavië worden nog twee mensen vermist. In Polen werd vanochtend de eerste dode gemeld en in Oostenrijk kwam een brandweerman om het leven. In het gebied zijn meerdere dammen doorgebroken of overstroomd. De Poolse regering wil de noodtoestand uitroepen... en in grote delen van Tsjechië geldt de hoogste alarmfase. Ook de komende dagen wordt nog veel regen verwacht. De Marokkaanse politie heeft honderden jongeren opgepakt... die hebben geprobeerd de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. De afgelopen weken gingen video's rond met oproepen daartoe. De jongeren zouden geen toekomst meer voor zichzelf zien in Marokko. Migranten proberen vaker Europa binnen te komen via de Spaanse enclaves.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 Tonight, I can not hold it back no longer, so let's go, go. you know what's going on inside Tonight, I can hold it back no longer, so let's go never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right.